Gert Kluk met het NOS-journaal. VN-missies in Afrika moeten worden gebruikt om mensensmokkel aan te pakken, vindt de VVD. Het mandaat van de missies moet daarvoor worden aangepast. Nu mogen bijvoorbeeld de Nederlandse militairen in Mali niets doen tegen mensensmokkel... terwijl veel bootvluchtelingen op de Middellandse Zee via dat land reizen. In Brussel wordt vandaag topoverleg gehouden over de vluchtelingenproblematiek rond de Middellandse Zee. In de Amerikaanse stad Waco in Texas zijn bij een schietpartij tussen vijf motorbenders zeker negen doden gevallen. Honderden leden waren in een restaurant bijeengekomen om conflicten over ledenwerving en werkterreinen uit te praten. Het gesprek ontaarde in een vechtpartij en vervolgens een vuurgevecht. De politie van Waco pakte drie bendeleden op en nam ongeveer 100 vuurwapens in beslag. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de Vira. De commissie doet onderzoek naar het debakel met de hogesnelheidstrein dat volgens commissievoorzitter van Torenburg zo'n 11 miljard euro heeft gekost. Het verhoor begint vandaag met de voorzitter van reizigersvereniging Rover. Later deze week komen onder andere de oud-minister Salm en Netelenbos aan het woord. Saudi-Arabië heeft de luchtaanvallen op de Houthi-rebellen in Jemen hervat. Gisteravond liep een humanitair bestand van vijf dagen af. Direct daarna werden weer doelen van de Houthis in de provincie Aden bestookt. De Siitische rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. In Saudi-Arabië wordt een vredesconferentie gehouden, maar daar doen de Houthis niet aan mee. Hoofdredacteur Jules Paradijs vertrekt bij direct bij de Telegraaf. Aanleiding is vermoedelijk een conflict met de directie van de Telegraaf Mediagroep... die verschillende katernen van de krant zoals Telesport en Privé wil verzelfstandigen. De redactie verzet zich daartegen. Jules Paradijs heeft 29 jaar bij de Telegraaf gewerkt... waarvan 6,5 jaar als hoofdredacteur. Het weer, de dag begint in het zuidoosten nog met zon... maar vanuit het noordwesten gaat het regenen. Het wordt vanmiddag 12 tot 18 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig met buien, maar ook zon. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden. Voor Almere 6. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Riesendam 6. A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Spernis en Spijkenisse 5. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 6 kilometer.